Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Voor de kust van de boot was vertrokken uit Marokko. De drie overlevenden dreven al dagen rond op de restanten van de boot. Ze zijn tussen de 17 en 25 jaar en komen uit Midden-Afrika. Werknemers die gelukkig getrouwd zijn, een flexibel contract hebben en overwerken, zitten minder vaak ziek thuis, blijkt uit een onderzoek van onder meer het CBS. Daaruit kwam ook naar voren dat mensen met een vast contract zich bijna twee keer zo vaak ziek melden als collega's met een flexibel contract. Verder blijven vrouwen vaker ziek thuis dan mannen. Wat volgens de onderzoekers opvalt is dat overwerk niet leidt tot meer verzuim. Simpelweg omdat mensen die hard werken geen tijd hebben om ziek te zijn. De VS veroordeelt de lancering van een intercontinentale raket door Noord-Korea. Het Amerikaanse leger dacht gisteren nog dat het ging om een middellange afstandsraket... maar bevestigt nu dat het een lange afstandsraket was. Die zou in theorie de Amerikaanse staat Alaska kunnen raken. Maar de raket werd vrijwel loodrecht omhoog geschoten. Minister Tillerson van Buitenlandse Zaken spreekt van een nieuwe escalatie van de nucleaire dreiging uit Noord-Korea en roept op tot wereldwijde actie. Duitsland en Frankrijk zijn bereid asielzoekers over te nemen van Italië. Dat melden bronnen in Brussel. Door het overnemen van enkele honderden migranten willen beide landen laten zien dat Italië er niet alleen voor staat. Veel bootvluchtelingen komen via Italië de EU binnen. Het weer vannacht kan in het noorden een beetje regen vallen. In de rest van het land blijft het droog bij een graad of 13. Overdag vanuit het zuiden steeds meer zon bij maxima tussen 21 en 26 graden.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 Take it off now, girl, take it off now, girl. Cause I wanna see inside, would you let me see beneath your beautiful tonight? Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures, j'ai cherché ton âme dans les froids.